Het aantal operaties varieert sterk per regio. Zo worden in Zeeland veel minder hernia-operaties uitgevoerd... dan in bijvoorbeeld Eindhoven en Arnhem. Als artsen veel meer opereren dan het landelijk gemiddelde... zitten daar volgens de onderzoekers onnodige en kostbare ingrepen bij. Voor het platleggen van de website van het Openbaar Ministerie is een man van 19 uit Hoge Zandsappermeer aangehouden. Volgens de politie is hij als sympathisant van Wikileaks mede verantwoordelijk voor de gerichte cyberaanval. De verdachte werd opgespoord aan de hand van het IP-adres van zijn computer. Dat hij meegestuurd met de software waarmee hij de website van het OM aanviel. Het aantal jeugdgroepen dat overlast veroorzaakt is het afgelopen jaar gedaald. Volgens de politie zijn er nu 1527 van zulke groepen, ruim 200 minder dan eind vorig jaar. Van die jeugdgroepen zijn er 89 echt crimineel. De politie denkt dat het aantal van ruim 1500 jeugdgroepen niet verder omlaag kan. CDA en VVD zijn daar verbaasd over. In het centrum van Stockholm zijn twee explosies een dode en twee gewonden gevallen. Eerst ontplofte een geparkeerde auto in een straat vol winkelende mensen. En even later was er vlak in de buurt nog een explosie. Een man lag dood op de grond. Volgens sommige bronnen heeft hij zichzelf opgeblazen. Het groot kinderdicté De Nederlandse Taal is dit jaar gewonnen door de elfjarige jarige Lux uit Amsterdam. Hij maakte maar één fout kinderdicté werd dit jaar geschreven door kinderboekenschrijfster Mirjam Oldenhaven en had als titel Mug en het werd voorgelezen door Philip Frerix. In de Eredivisie voetbal heeft koploper PSV zijn uitwedstrijd tegen de Graafschap punten laten liggen. Het bleef 0-0. Ook Roda en ADO hielden elkaar in evenwicht. In Kerkrade werd het 1-1. Hekkensluiter Willem II verloor.